Op 3 oktober staat de uitzending van Podium Breed in het kader van Bob Dylan. Met onder andere Jacques Mees en Twan Waterreus. Podium Breed goes Dylan. Donderdagavond 3 oktober. Lokale omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement.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 De Horse heet dat. Ja, dat is geen horse, dat is iets anders. Eh, maar dat komt uit hetzelfde jaar, 1968. Werd later, mid jaren 70, 1975 om precies te zijn, eh, wel een hit. Had alles te maken met eh, de tune van de Veronica Drive-In Show. Het was Cliff Nobles uit Alabama, daar kwam hij vandaan. Hij overleed deze maand 11 jaar geleden in 2008. Hij werd 67 jaar. Dit was een van zijn andere fijne, fijne, fijne liedjes. Het is Love is Alright, Cliff Nobles. Nou, goedenavond, welkom bij een nieuwe Brede Week. Het is 2 oktober 2019. En ehm, ja, tot vanavond 11 eh, uur dus. Twee uur lang de beste soul, funk en ook classic disco. Janet Jackson is dit nu met eh, Black Cats. heb je dus Control gemaakt. Control, dat was haar derde album van, uh, derde album van Janet Jackson. Stonden dus maar liefst zes hits op op die plaat. Ja, en wat doe je dan hè, als je dan eh, zo'n mega succesvol album hebt gemaakt? Nou, dan maak je er gewoon nog één. En daar had ze niet eens eh, zo gek lang eh, voor nodig. Want volgens mij eh, een jaartje of drie later dan, toen kwam dit uit. Dit jaar 30 jaar oud trouwens. Dat uh, van Janet Jackson. Wat een plaat is dat. Rhythm Nation 1840 Miss You Must stond er, ook, op. Natuurlijk de titeltrack zelf. Escapade. Maar ook deze Black Cat. En Black Cat, ja dat was in deze, dit geval was dat gewoon een panter. Hè? Net zoals Michael Jackson jaren daarvoor ook met een tijger een keer op fotoshoot is gegaan. Hè? In verband met de plaat Thriller. Wat een plaat nog steeds. Janet Jackson. Dit zijn eh, de She Lights. En for God's sake, give more power to the people. Give more power everything. Telling lies, giving alibis about the people's money and things. get on up and get some more. Oh yeah. You got to give more power to the people. Oh, Why don't you give more power to the people? Don't do my moon, do it, do it. Don't do my moon, do it. Don't do my moon, do it. Don't do my moon, do it. You got to give more power to the people. For God's sake. Why don't you give more power to the people? For God's sake. You got to give more power to the people. For God's sake. Why don't you give more power to the people? For God's sake. have it, more power. De G-Lights. Oh, en dat intro, dat, eh, ja, dat is te gek. Eh, for God's sake, give more power to the people. Ze hadden wel meer fijne liedjes. Ik eh, noem een Have You Seen Her of bijvoorbeeld Are You My Woman. Dat heeft, hebben Beyoncé en Jay-Z later nog gesampled. Deze is ook fijn. The She-Lights, For God's sake, give more power to the people. Oké, terug naar het hier en nu. Want ja, we draaien gewoon nieuwe muziek. De... De plaats. Ja! van de week. De plaat van de week, ook nog eens uit Nederland. Blue Eyed Soul uit Nederland. Dit is een nieuwe van Mel and Vintage Future. Dit is Willing. Let's talk about you and me. Your name is all over the place. Is it me or Peggy Sue? Just tell it to my face. Make up your mind. Cause time is passing by. And I'm willing just to give it one more. passing by, and I'm willing just give it one more try. There ain't no law in your fancy world. Is there love to keep this alive when it comes to me? To live in your fancy world, Cause you love the one you're with. I wanna be with the one I love. There's only passing by. wanna be with the one I love. There's only one way to keep this alive. Future en hij heet... Zo heet hij. Gooi het eruit. Balance on the rest. Mel Vintage Future en Willing. In mei eh, toen kwam het eh, debuutalbum uit van eh, deze gasten. Alhoewel, ja, twee oudere gasten en een jonge dame. met een geweldige strot, laten we ik zijn. Ehm, het debuutalbum heet ook gewoon simpelweg Mel and Vintage Future. Toen dat uitkwam, toen was dit nog geen single. Inmiddels wel. Ehm, maar toen het nog geen single was, toen vond ook Mel dit het beste albumtrekje wat, er, wat erop stond. Dus de volgende single geworden en daarom ook plaat van de week. Vrijdag weer een nieuwe plaat van de week. En ik, och, die is ook zo goed. Vrij, vrijdag bij het houdt niet op, dan kies ik altijd een nieuwe. Ehm, dat is voor vrijdag. Ik ga trouwens ook iets nieuws doen. Dus eh, hou de Facebookpagina in, eh, in de gaten. Ehm, en ja, de, ja dan, eh, ik, ik, ga hem trouwens over een klein uurtje draaien. Een nieuwe, nieuwe plaat van de week. Flap, verklap nog niet wat het is. Maar hij komt in ieder geval binnen een klein uurtje komt hij, komt hij, komt hij voorbij. Papa's got a brand new pickback. Dit is James Brown. Mama. Ja, dit gaat nooit weg. Waanzinnig. The Godfather of Soul, James Brown. Zoals ik eh, dat dan altijd heel mooi zeg, eh, zei hij idol. Papa's Got a Brand New Bag. Later kwam eh, in de jaren 80 ook Pickback met Papa's Got a Brand New Pickback. En er moet wel een variatie daarop zijn natuurlijk. Wat wil jij horen? Geef je favoriete plaat door. Heel makkelijk. doe dat via de Facebook. Dus facebook.com slash breekdeweeklog. Kun je je favoriete soulfunk disco liedje achterlaten. Dus Charles Wright samen met zijn orkest. best. Charles Wright en de What 103rd Street Rhythm Band. Het is eh, een, hele mond vol, maar ze hebben wel eh, een aantal goede liedjes gemaakt. Waarvan eh, dit toch wel veruit de bekendste is. In Nederland niet zo heel veel gedaan, dat orkest. Maar in Amerika toch wel een aantal redelijke hits gescoord. Waarvan dit de grote was. Charles Wright en de What 103rd Street Rhythm Band. Express Yourself. nieuwe muziek. Er is nieuwe muziek van een nieuwe gast. Ja, ik heb, ik heb het afgelopen vrijdag pas leren kennen. Maar het gaat hier om Neil Francis. Amerikaanse Ehm, ja, wat, wat is het eigenlijk? Hij, eh, noemt het zelf New Orleans Soul. Het is ook wel een beetje blues. Hij heeft een, eh, een album gemaakt, een, eh, zijn debuutalbum. Dat album heet Changes. Er staan acht liedjes op en echt werkelijk waar, alle acht zijn ze fantastisch. Ehm, maar ja, dan moet, ik er gewoon eentje kiezen. En eh, dan ga ik voor het openingstuk, want dat is toch wel een van de betere acht. Ehm, maar daar staat echt geen fout nummer op op het album, geloof mij. Dus als je dit fijn vindt, ga het checken, want het is eh, nog maar echt een paar weken uit. Nieuwe album van eh, Neil Francis, dat heet Changes. En dit is daar dus een van die liedjes op. Volgens mij ook single, eh, de, de, nieuwste single ervan. En ook eh, het openingstuk dus. Het heet This Time. Het is nieuwe muziek bij Break de Week. Let me get it this time. I won't let you down. Let me get it this time alone. Francis. Nieuwe album is uit. Zijn debuutalbum. Het heet eh, Changes. Dit is eh, de laatste zin in het openingstuk. En het heet This Times. Heerlijke blazers, goede drums. Volgens mij zelfs een klein orgeltje hier en daar. Geen fout nummer staat erop. Wauw, wat vind ik dit te gek. Er zijn eh, twee discjockeys op dit moment in Nederland die het draaien. Dat is eh, ene R. Stenders. Die heeft, het, heeft ook wel eens eh, hier bij eh, de log gezeten. En, en ik dus. We zijn de enige twee disc jockeys in, in heel Nederland die dit draaien. Want we vinden het te gek. Neil Francis, This Time. Zou zomaar eens een album van de week kunnen horen komende vrijdag. Alhoewel, ja, Nick Cave komt er natuurlijk ook aan, hè. Nick Cave aankomende vrijdag. Het is brede week met Steely Dan. Dit is Pack. Het heeft nog zoveel meer moois dan eh, alleen dat ene album, eh, Tapestry, waar natuurlijk al die hits op stonden. Hè? It's Too Late en eh, You've Got a Friend en I Feel the Earth Move. Dit kwam een aantal jaren daarna, een paar albums verder zijn we dan, drie jaar verder. Wrap Around Joy heet het album. Er zijn ook een paar fijne liedjes op, de singles Nightingale en deze Jazzman van Carole King. En eh, daarvoor Steely Dan eh, met Pack. Een eh, van de klassiekers van Steely Dan. Wat trouwens nooit een hit werd volgens mij hier in Nederland. Nee, is niet waar. Mid jaren 70 kwam dat uit. En daarvoor was het dat hele fijne nieuwe liedje van Neil Francis. Over nieuwe muziek gesproken. Zij heeft ook een nieuw album uit. Ik heb het over Brittany Howard. Met deze fantastische single Stay High. en uh, Stay High. Wat een fijn liedje blijft het. Ehm, even ja, iets totaal anders. Een eh, Amerikaanse jazz rockband. Um, Chase. Ja, en Chase eh, ja, dat scoorde eigenlijk maar één hit. Ook hier in, eh, in Nederland. En het gaat om het liedje Get It On. En ik, dat is zo'n, zo'n ongelooflijk fijn nummer vanwege al die blazers die, eh, die erin zitten. Ehm, en het werd een heel klein hitje in, eh, in Nederland. Het komt uit 1971 en het werd, hou je vast, nummer 39 in de top 40. Het heeft twee weekjes eh, in, de, in de lijst gestaan. Maar zo'n briljant nummer. Chase, Get It On. Nou, wat zeg ik? Alleen die blazers al hier in het begin. Wauw. when the moon shines bright. I said I want you when the time is right now. I need you all through the night now. They are feelings out of sight. Get it on in the morning now. I'm gonna be just what I'm gonna do. I'm gonna make love to you. That's the kind of feeling I just won't quit. I said, come on, girl, now this is it. Get it on in the morning. 30 in de top 40. En geen idee waarom ik dat heb onthouden. Maar wel fijn dit. Chase and get it on. Ah, heerlijk. Ja, ik zat eh, even in, eh, een beetje in de discobak eh, te spitten. Toen kwam ik dit tegen. Komt van het derde album van Chic. Dat album dat heet Rescue. Er staan een aantal fijne singles op. Good Times, die ken je ongetwijfeld. My Forbidden Lover ook wel. Ook My Feet Keep Dancing staat erop. Maar ook deze. Fijn liedje van Chic. What About Me? Disco. Mag best op de woensdagavond. Aangevraagd eh, door Sanne, deze van uh, Chic. Hoor je minder vaak, hè? Die hebben wel een eh, aantal fijne liedjes gemaakt. Chic, natuurlijk. Now Waters, dus. Bernard Edwards. The Freak natuurlijk ook. I Want Your Love. Soup for One. Ook minder bekende dingen zoals Everybody Dance en The Chic Share. En deze dus, want deze hoor je eigenlijk minder vaak. Ik wil niet zeggen nooit, maar je hoort hem wel minder vaak. Chic en What About Me. Ik ga je even wat nieuws laten horen. Zo... Ehm, iets nieuws voorschotelen. Hij is nog maar 27 jaar. Ik heb het al een aantal keer gedraaid. En uh, hij heeft al 7 albums uit. 7 albums, hè? 27 jaar. De nieuwe zin van Lawrence Jones. Everything's gonna be alright. You got me losing all my money. You got me going out my mind. I think of you in the morning. I know that you're one of a kind. know it's hard, but it's the best I can do. Now I'm doing this for you. rut I know it's hard, but it's the best I can do nieuwe zin van Lawrence Jones. Everything's Gonna Be Alright. Hij heeft zelfs een uh, nieuwe, nieuwe plaat uit, een nieuw album. Ik wist het niet eens. Ik wist wel dat hij eh, met een nieuwe album zou komen, maar eh, ik wist niet dat het afgelopen vrijdag al eh, uit was gekomen. Fijne, fijne platen moet dat zijn, want deze single is in ieder geval geweldig. Everything's Gonna Be Alright Lawrence Jones, de Lawrence Jones Band. Ehm, want er zit eigenlijk nog een hele band omheen. Hij is pas 27 jaar, maar hij heeft dus al een plaat of zeven heeft hij uitgebracht. Fijn, fijn, fijn. Dus is de week waar je naar luistert met de, de beste soul, funk, classic disco, af en toe ook een mespuntje jazz en nou, soms dus ook wel iets met een bluesy randje. Hè? Want die Lawrence Jones, hij zit een beetje in de blues rock eh, kant. Maar deze die is ook wel een beetje soul, iets, iets soul-achtigs. Eh. Vanavond ook nog eh, nou, veel 70s, 80s voorfillers en af en toe ook nog wat obscuurdere tracks, Eigenlijk zoals iedere week. Valt wel mee hoor. Marvin Gaye, die ken je natuurlijk van onder andere het album What's Going On. Zijn uh, politiek eh, beladen album en natuurlijk de titeltrack zelf en Mercy Mercy Me. Maar dit staat er ook op. Dit is misschien wel nog beter. In the City Blues, Make Me Wanna Holler. Before we see it, you take it. Oh. way they do my life. Yeah. Made me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase violence. Bills pile up sky high. Send that boy off to die. Setbacks, setbacks, natural fact is, oh, honey, I can't pay my taxes. uit 1971 van het album What's Going On. In the City Blues, Make Me Wanna Holler, dat is eh, de subtitel. Ja, goed dit hè. Begin eh, jaren 70 eh, kwam het dus uit. net zoals een jaar later Curtis Mayfield met Superfly. Het waren eigenlijk de twee belangrijkste albums voor die tijd die ja, nieuwe problemen aankaarten. Zoals ehm, ja, mensen die geen genoeg eten hadden of Ehm, de, de rechten, zeg maar, voor eh, ook donkere mensen. Ehm, en eh, ja, die zijn al eigenlijk anno nu 2019 nog steeds, ehm, ja, hoe zeg je het? Eh, zijn, zijn het nog steeds klassiekers en wordt het vaak gedraaid. Marvin Gaye en Curtis Mayfield ga ik zo meteen in het volgende uur wat van draaien. Wil je, wil je, zelf nog iets horen, dan kan dat heel makkelijk. toch, G-Night, het kan hè? Ja, via de Facebook. Facebook.com slash breekdeweeklog. G-Night, Mr. Big Stuff. Mr. Big Stuff. now. Do you het regionieuws. Het schijnvliegveld De Kiek in Riel roept na 75 jaar nog tal van vragen op. Het herbeleven kan vanaf 26 oktober. Dan gaat er een Chinook-helikopter er een schijnvliegtuig op zijn plek zetten. Het boek Schijnvliegveld, De Kiek, in verhaal en beeld van Bart Beeks, het boek, geeft antwoorden. In het boek wordt het allemaal duidelijk beschreven over het Duitse schijnvliegveld in Riel. Horsten Leatherware met tassenmerk Berkeley gaat een nieuwe fase in. Ze verhuizen namelijk van Goorlen naar het bedrijventerrein de T58 in Tilburg. De derde generatie zet de koers uit in dit Goorlense familiebedrijf dat inmiddels al 75 jaar bestaat. Het ontwerpteam van Horsten Leatherware in Goorlen is samen met Brigitte Horsten net naar Parijs geweest zijn onder meer geweest in diverse wereldsteden om sfeer te proeven en winkels te zien en om inspiratie op te doen voor weer een nieuwe collectie Berkeley tassen. De Berkeley tassen worden over de hele wereld gebruikt, in heel Europa onder andere. Tot zover het regionieuws. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Op 3 oktober staat de uitzending van Podium Breed in het kader van Bob Dylan. Met onder andere Jacques Mees en Twan Waterreus.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 to Little Junior Parker. A cousin of mine is going on, but we'd like to kind of carry on in his name I saying, I don't know why I love you like I do. Out all the changes that you put me through, used all my money and my cigarette. Green. En eh, ja, zo goed als ik eh, de 70 s periode vond, zo eh, slecht vond ik de 80 s periode. Weet je wel, met Put a little love in your heart en uh, love is the message. Nee, ik dacht van, eh, als je die leuk vindt, kun je beter net zo goed een eh, avondje Russische staatstelevisie gaan kijken. Want de eh, jaren 70, dat was het werk wat je van hem moest hebben. Al Green natuurlijk met Let's Stay Together, Tired of Being Alone, Simply Beautiful, Love and Happiness. En hij had ook nog eens ja, ja, meerdere goede liedjes, maar sowieso ook twee die er later werden gecoverd. En die ook heel succesvol waren. Ook heel erg goed, naar mijn mening. Graham Central Station, die deden It Ain't No Fun To Me. En eh, de Talking Heads die deden later ook deze van hem. Take Me to the River, El Green. En dit is Cameo met Red Up. uit eh, de jaren 80. Van eh, Cameo. Twee hits, twee eh, redelijke hits hadden ze bij de top 10 ongeveer. Daar waren, of dat waren Word Up en daarna kreeg je ook nog Candy. Dit is wel de betere van, van die twee hoor. Fijn liedje is het en blijft het ook. Dit dan de Staple Sinners. Je kent ze van I'll Take You There, maar dit hadden ze ook op Respect Yourself. eerste instantie waren ze met, eh, met z'n vieren. Cleova Staples, Purvis Staples, Yvonne Staples, Meven Staples. En eh, de oudste was uh, eh, Rubuk. En uh, Rubuk Staples, hij werd geboren in Winona, in Mississippi is dat, in de Verenigde Staten. Hij was de jongste van 14 kinderen toen. Overdag verdiende hij als katoenplukker 10 cent per dag. Hij leerde liedjes spelen van eh, Charlie Patton, Robert Johnson en Son House. En hij speelde later samen met hen op eh, lokale feestjes en picnics. In 1931 toen eh, speelde hij gitaar. Hij zon nou, bij de kerk, zong in het koor. En hij was ook intussen getrouwd met Oceala. Zij waren verhuisd naar Chicago en daar maakte hij gospelmuziek met de Wind City's Trumpet Jubilees. En hij leerde toen eh, zijn kinderen gospelmuziek maken. En samen begonnen ze vanaf 1948 eh, in kerken te zinnen. En eh, nou, de groep De Staplesinners die was toen officieel begonnen. Er leverden nog twee, dat zijn Purvis Staples en de meest bekende Mervis of Mavis Staples, die af en toe ook nog, toch nog een fraaie soloplaat maakt. voornamelijk bestaat het orkest, of bestond, bestaat, ja, nee, bestond, bestaat niet meer natuurlijk. Er zijn er nog maar twee. Ehm, uit de zusjes. En dan dacht ik, ja, dan moet ik daarna eigenlijk broeders draaien. Want ja, afgelopen maandag was het broers en, zus, eh, broers en zussendag. Ik heb ook allemaal weer vervelende foto's eh, gezien. Ben ik allemaal weer eh, mee geconfronteerd. Eh, van mijn zusje die die dan doorstuurt. Ik dacht, dat moet ik niet hebben. Maar van de zusjes dan naar de broers. ja, het is de perfecte kruising tussen With a Little Help for My Friends. Maar dan de uitvoering van Joe Cocker. Daar lijkt het intro namelijk heel erg op. En Otis Redding. Hè, ja, die vergelijking wordt wel vaker gemaakt met de zanger van de Teskey Brothers. Josh, uh, Josh Teskey hij. Want eh, Otis Redding, ja, die heeft een nummer dat heet Pain in My Heart. Daar hebben zij heel mooi op ingespeeld. En ja, het is zo schitterend. Zij hebben ervan gemaakt in een titel Paint My Heart. Eh, worden de nieuwe artiesten misschien een beetje snel vergeleken met eh, de echte grootheden van vroeger. Hè? Joe Cocker lijkt het op. Vooral Otis Redding. Maar in dit geval helemaal terecht. Want wat een plaat is dit. Teskey Brothers Paint My Heart. Het komt van het nieuwe album Run Home Slow. Alleen dat einde is een beetje apart. Hadden ze nog eh, beter af kunnen werken, maar goed. Dit is het einde. één keer stopt het. Ik heb het ook niet bedacht, hè? In één keer is die afgelopen dan. Ehm, ja, fantastische nieuwe platen. Let Me Let You Down staat erop. Carry You, Man of the Universe, eh, Hold Me, Paint My Heart, So Got Up. Eh, alleen maar fijne liedjes op eh, tweede plaat van The Desky Brothers. Everybody now! Ja, Funky was het. Everybody get funky. Oh, oh. oh. oh. Vorig uur draaide ik James Brown. Oh, zij komt uit die, eh, uit die heel die stal, zeg maar. Eh, heel die stal van James Brown. Ik heb het over Lynn Collins, ken je van Think About It. Dit is Rock Me Again and Again and Again and Again and Again and Again. Ja, zo vaak inderdaad. Take your time and make me love you good. Take your time and make me love you good. Take your time and make me love you good. Yeah, love me till I want no more. Make me feel the spirit. again and again and again and again. Rock me again and again and again and again and again and again. Rock me again and again and again and again and again and again. Rock me again and again and again and again and again and again. show me what you feel when you hold me closer. Yeah, let me see you twist and give me the sexy dose. Come on and rock me again and again and again and again and again and again. Rock me again and again and again. again and again and again. Rock me again and again and again and again and again and again. Ow! Ah! Zes keer. Yeah. Rock me again and again. No more. Make me feel the spirit till I have ja. to go. Yeah, come on and rock me again and again and again and again and again and again. dat vind ik toch wel mooi. Hè? Je, had, je had het ook natuurlijk gewoon Rock Me Again kunnen noemen. Maar nee, het is echt zes keer Rock Me Again en again en again en again en again en again. James Brown, James, Brown eh, James Brown's Funky People, daar kwam het vanaf. Uh, eh, deedje met allerlei dingen die allemaal uit die stal komen van eh, James Brown, die hij produceerde. Want ja, hij produceerde dit, Link Collins en Rock Me Again and Again. natuurlijk van Think About It, misschien wel de, de meest gesampelde plaat ter wereld, samen met Love Sensation van... Loretta Hathaway. Um, maar fijn, fijn liedje is dat. Ehm, hij, ja, James Brown hij ook nog eh, Marva Whitney en eh, Bobby Bird. zijn allemaal fijne namen. Ehm, iets totaal anders. nog ouder zelfs. Dat zijn eh, de Coasters. Amerikaanse soul- en R&B groep bestaan nog steeds. In ieder geval de groep die bestaat nog steeds. Ehm uh, volgens mij toch? Ja, zeg je dat goed? Ja, volgens mij wel. Um, bestaan, of we hadden eigenlijk een grote populariteit tussen 1957 eh, en 59 met eh, verschillende ja, doo-wop, doo noem je het dan en uh, rock and roll liedjes. En dit komt uit begin jaren 70, dus dan heb je het alweer over een jaartje of 13 later. En toen gingen ze een beetje meer de soul kant op. En die was eigenlijk ook heel fijn van ze. Um, dit is uh, een van die uh, fijne liedjes die ze opnamen. The Coasters. Vooral bekend van Jackie the Jack en uh, Down in Mexico. Dit is Love Potion number 9. I took my troubles down the mountain roof and drank it down. You know that gypsy at my palm and she made a magic sign. She said, What you need is love, potion, number nine. Love, potion, number nine. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes. I took a drink. Ivy hadden ze ook nog. Young eh, Youngblood. Ja, Jackie de Jekker, dat was wel eh, de bekendste. Maar dit was eh, iets totaal anders. Een beetje de soul-richting. Uh, die kant op begin jaren 70. The Coasters en Love Potion number 9. Nieuwe muziek. Ik draai het al een aantal weken. Het is ja, flink wat gitaren, maar toch ook een flinke portie soul. Het is een nieuw van de Seratones en Got to Get To Know You. plaat van de week. Ja, precies, zo heet hij. Gotta get to know you. Ja, het is eh, flink wat gitaar eigenlijk voor een soul liedje. En toch zit het erin, eh, vind ik. Got to get to know you van uh, eh, Serotonin's debuutalbum is, is uit. En dat is fijn. Power heet dat. Nou, daar zit er ook flink wat in. Daarvoor Coasters Love Potion number 9. Even, even disco, hè? Ja, even back, back to the 70s. Eind jaren 70, 14 jaar oud. Jimmy Bo Horn. Hij was eh, vooral bekend van Dance Across the Floor en Spank. Nou, die hoor je ook nog wel eens. Dit was de hit De Tussenin. Die hoor je wat minder vaak. Maar bijna minstens zo fijn. Let me, let me be your lover. Ja, leuk. Fijn. Een van die eh, leuke meidengroepjes, Amerikaanse meidengroepjes, soul, soulgroepjes. Ehm, ja, bestaande uit eh, nou, drie eh, klasgenoten. Daar begon het eigenlijk. Daar leerden ze elkaar kennen. Daar zijn ze, ehm, eh, ja, zijn ze, hebben ze zichzelf opgericht, zeg maar. Ze waren toen 13, 14 jaar. Drie, drie klasgenoten, drie dames. Later kwam er nog een vierde bij. En dit was toch wel het meest bekende liedje. Ze hadden ook nog He's So Fine. Was ook wel, ook wel een redelijk bekende Sweet Talking Guy. Maar ehm, niet, niet, geen eens zo populair als deze. One Fine Day van de Chiffons daarvoor uh, Jimmy Bohorn, even disco hè. Met Let Me Be Your Lover. Nog een paar weken, dan komt het uit. Het nieuwe album van Michael Kiwanuka, zijn derde album. En deze eerste single, hij blijft fijn. Hoe kan het ook anders? You ain't the problem. What makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Ah, oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie, love is the crime, it's you I believe in. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. I'm done, you got to put me on, I know yourself, you are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing, don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. Michael Kiwanuka. In eerste instantie zou het album eh, eind oktober uitkomen. Dus volgens mij nou uitgesteld naar 1 november. Nou, vooruit dan. Omdat het eh, zo'n waanzinnige zin al is. You ain't the problem. dat intro, dat lijkt eh, best veel op uh, Ik pak nog even één keer het introotje van eh, Michael Kiwanuka. Ehm, dus dit is You Ain't The Problem. En dan zou het lijken op Soul Sacrifice van Santana. Ik heb dat wel meer discjockeys horen zeggen. Ik dacht dat, toen ik de eerste keer hoorde, toen dacht ik ook van... Oh ja, er zit wel een Santana-randje aan. Nou, dit dus. En dan is dit Santana... Ja, dit stukje. Precies. Ja, maar ik dacht van, ik doe gewoon, eh, gewoon een andere Centenna. die doe ik er dan achteraan. Want eh, ja, Soul Sacrifice, leuk. Maar deze die is ook zo goed. Die komt van eh, zijn derde album, uit 1971. Ja, het is, als Santana zijn inderdaad meer rock, hè. Een beetje de Latin rock kant. Soms ook een beetje psychedelisch, jazzachtig. Maar dit is toch wel soul soulachtig hoor, met al die of zo. Santana, Everybody is Everything. Santana. Hij zeggen, het begin de 20, uh, eh, inmiddels oude man, hè? Oude man. Maar nog steeds actief. Van zijn derde album, eh, ja, Santana heet dat gewoon simpelweg zijn derde album. Was dit eh, daarvan eh, de single en het kleine hitje Everybody's Everything. Fijn, altijd fijn om eh, af en toe nog eens te draaien. de podcast, we hebben ook de Brede Week podcast. Dat is eigenlijk gewoon de uitzending, maar dan kun je hem gewoon terugluisteren. Dus misschien ben je nou wel gewoon aan het terugluisteren, deze uitzending, op een willekeurige dinsdagochtend. Zou zomaar kunnen, hè. Moderne ja, technieken tegenwoordig, hè? kan dat allemaal. Ehm, ja, je kunt al die dingen kun je gewoon downloaden, heel makkelijk. Ga even naar de Facebookpagina van uh, Breek de Week. Dat is Facebook facebook.com slash breekdeweeklog. En ehm, ja, dan krijg je gewoon alle uitzendingen van eh, de laatste vier maanden. Die staan er gewoon sowieso op. En dan eh, kun je die heel makkelijk eh, terugluisteren. Dus facebook.com slash breekdeweeklog. Daar staan alle uitzendingen van de afgelopen week staan allemaal. Kun je gewoon downloaden. Heel makkelijk. Volgens mij kun je zelfs ook ergens abonneren. Moet je maar even uitzoeken. Moet niet zo moeilijk zijn. Curtis Mayfield, ik eh, had hem het, eh, het vorige uur over hem. Eh, over hem. Dit is super fly van hem. En eh, stond daarop. Maar natuurlijk ook deze titeltrack zelf. Superfly. Misschien wel het, eh, fijnste, ja, het fijnste album samen met uh, There's No Place Like America Today van Curtis Mayfield. Allebei uit die eerste helft van, de, van die jaren 70, dames en heren. Curtis Mayfield, fijn, fijn, altijd fijn hè. Je dacht dat het Mayfield, nou dat is dus ook zo. Nieuwe muziek voor de laatste keer vanavond. Het is de nieuwe single van Brandy. Ja, die van Monica. Brandy en Monica, hè? The Boy Is Mine. Die, uh, die doet het nou solo, die Brandy. En die heeft een nieuwe single, Freedom Rings. Can't fly when the world says anger down. No joy to the camera flashed. No smile to the camera asked. They love it when your demons hang around. They together now. Oh, oh, oh. Hearts made in winter, homes made in spring. Trying to remember what made me sing. Crumbled and broken, hoping these wings could help me rise again. Hey, something just beyond your grasp won't ground me. Something that I lost and last just found me. I'm popping far beyond the paparazzi. I can't stop y'all from watching, but you're watching me taking off. watching, but you're watching me, you're taking off. best poppy. Deze nieuwe van uh, Brandy. Van uh, Brandy en Monica. Freedom Rings, Dit is de nieuwe single. Afgelopen vrijdag kwam hij uit. Ja, klaar. Ja, precies. Ehm, nog heel even met je hebben over eh, Clarence Carter. Clarence Carter, hij leeft nog steeds. Hij is eh, geboren in 1936. Hij is een, eh, een blinde soulzanger. Blinde ben ik. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik zag hem niet aankomen, maar hij ook dus niet. Hij is blind geboren. En ehm, hij is in 1966 is hij afgestudeerd met een graad in de muziek. En hij, hij leerde zichzelf eigenlijk gitaar spelen. Hij luisterde veel naar, naar bluesklassiekers van John Lee Hooker, Lightning Hopkins, Jimmy Reed. Nou, dat soort namen. En eh, hij kreeg zijn eerste gitaar kreeg hij toen hij eh, ja, in 1947, dus was hij een jaartje of elf, tijdens een kermis was dat. En toen heeft hij ook eh, zijn eerste royalty van, van een plaat gekregen. Dat was 25 cent. In Nederland heeft hij één hitje gehad, dat was in 1970. Kwam niet verder dan nummer 30 in de, de top 40. Dat is dit liedje, het heet Patches. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, course deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid the bills we made. Oh, life had to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulders, and in tears he said, he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family through. My son, it's all left up to you. Two days later, Papa passed away. I became a man that day. So I told mama I was gonna quit school, but she said that was daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son to do my best. It's up to you to do the rest. Then one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields. Cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years passed and all the kids are grown. They just took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shedded tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, I just, I'm the on your son. The poor found me through. My son, it's all left up to you. Oh, I can still hear Papa's voice say, I just, I'm depending on your son. I've tried to do my best. It's up to you to do the rest. Mooi liedje over vroeger. van uh, Carter en uh, Patches. Tot zover deze Break de Week van 2 oktober 2019. Iedere week de beste soul, funk, classic disco, uh, floor fillers en obscure club tracks En ja, af en toe ook een mespuntje jazz. En ik heb eigenlijk nog geen jazzy liedje, echt jazzy liedje vandaag gedraaid. Dus ik dacht, daar moet ik dan maar even mooi mee, mee afsluiten. En ja, dit is een hele mooie. Het komt uit 1956. Chet Baker Sings. Van dat album, eh, daar, daar kwam het vanaf. Ook My Funny Valentine eh, stond erop. Maar ook deze. I get along without you very well. Tot volgende week. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring. For that would surely break my heart. It do.